Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet het spaarloon vrijgeeft. Een Kamermeerderheid van VVD, PVDA en PVV vindt dat op die manier de economie kan worden gestimuleerd zonder dat het de overheid geld kost. Het spaarloon is een fiscaal gunstige regeling voor werknemers waarbij spaartegoed wordt opgebouwd. Normaal komt het geld pas na vier jaar vrij. In Deventer is een man aangehouden in verband met de brand gisteravond in de binnenstad. Het is de bewoner van het huis waar de brand begon. Hij wordt verdacht van onzorgvuldig omgaan met vuur. Bij de brand in Deventer brandden gisteravond twee panden helemaal uit. Panden in de buurt hebben brand- en waterschade. 75 mensen moesten hun huis uit. Niemand raakte gewond. Een taxichauffeur van Connection is ontslagen omdat hij gisteren een verstandelijk gehandicapt meisje in zijn busje in Utrecht was vergeten. Het meisje zat drie uur in het snikhete taxibusje. Het meisje van 16 had naar school gebracht moeten worden. De chauffeur voelde zich tijdens de rit niet lekker. Hij reed naar huis en ging daar op de bank liggen. Pas na een paar uur realiseerde hij zich dat er nog een passagier in zijn busje zat. Met het verstandelijk gehandicapte meisje gaat het redelijk tot goed. Schaatster Greta Smit heeft tijdens de Olympische Spelen van 2006 inderdaad geprobeerd een Poolse collega om te kopen om zelf te kunnen starten. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de KNSB en NOC-NSF. De commissie werd ingesteld na een reportage van Studio Sport. Volgens de commissie is bewezen dat de Poolse schaatser Katarzyna Wojcicka geld is geboden om niet te starten op de 5000 meter. Smit zelf heeft de Poolse een briefje gegeven waarop onder andere een bedrag van 50.000 euro stond geschreven. Het weer. Vanavond in het oosten eerst nog plaatselijk een bui. Het blijft 20 tot 25 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 34 graden. Later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. In het weekend minder zonnig en minder warm en kans op onweersbuien.